het NOS nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In de Gele Zee is de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea opnieuw opgelopen. In het grensgebied tussen de twee landen zijn de Verenigde Staten en Zuid-Korea begonnen met een gezamenlijke marineoefening. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft het communistische Noorden met nieuwe dreigingen gereageerd op de vlootoefening. Zo zegt het regime in Pyongyang dat iedere schending van zijn territorium onmiddellijk vergolden zou worden. Ook zouden er langs de grens raketten in stelling zijn gebracht. In Arnhem is de fractievoorzitter van de lokale partij Pro Arnhem aangehouden voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. In augustus werd na een tip van een fotozaak bij een huiszoeking een grote hoeveelheid kinderporno gevonden op computers en dvd's van de politicus. Na onderzoek van het materiaal werd hij deze week gearresteerd. De Braziliaanse politie heeft een ultimatum gesteld aan drugshandelaren die zich schuilhouden in een van de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze hebben tot middernacht de tijd om zich over te geven en hun wapens in te leveren. Sloppenwijk is inmiddels omsingeld door honderden agenten en militairen. Die zullen het gebied bestormen als de drugshandelaren geen gehoor geven aan het ultimatum. In Ahoy Rotterdam hebben zo'n 10.000 jongeren deelgenomen aan Dance for Life. Een internationale actie om de verspreiding van HIV en AIDS tegen te gaan. Van de 7400 mensen die dagelijks geïnfecteerd raken met HIV is bijna de helft jonger dan 25. In Nederland hebben scholieren de afgelopen tijd bijna 350.000 euro bij elkaar gebracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verhoogt dat bedrag tot 500.000. Cabaretier Jasper van Kuik heeft het Kamarettenfestival gewonnen. Hij won ook de publieksprijs. Jury van Kamaretten noemt het programma een spannend en geloofwaardig pleidooi tegen versimpeling en animatie. Eerdere winnaars van Kamaretten zijn onder andere Theo Maassen en Brigitte Kaandorp.